Martin and all the guys with the Honeysuckle Rose. Here's a Bob Wills classic we'll do for you right now called Sugar Moon. sugar cane time, long around about June. I'll be walking with sugar beneath that old sugar moon. I'm gonna drop her a line to expect me soon. Say I'm craving some sugar beneath that old sugar moon. Well, I can see it right now she gets the calendar down, scratches a circle around the date we're altar bound.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 na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkenoog schreef tientallen dichtbundels... en stond bekend als de oudste hippie van Nederland. Hij praatte graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. In 1951 stelde Vinkenoog de poëzie-bloemlezing Annotaal samen... met werk van vernieuwende dichters die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd hij gekozen tot dichter des vaderslands. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vicepresident Cheney... jarenlang een terreurbestrijdingsprogramma achtergehouden voor het congres. Dat meldde de New York Times en persbureau AP. Het congres zou acht jaar lang niets hebben geweten over het terreurbestrijdingsprogramma. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA. Die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Europa geeft voorlopig geen ontwikkelingsgeld meer aan Niger... omdat de president langer aan de macht wil blijven. De laatste termijn van de 71-jarige president Tandja loopt in december af. In een poging langer aan te blijven heeft hij het parlement en het constitutionele hof ontbonden. Hoeveel ontwikkelingsgeld Niger nu misloopt van de EU is onduidelijk. In Nijmegen heeft gisteren een grote brand gewoed bij een bedrijf met chemische middelen. De brand ontstond na een ontploffing in een hal. Een medewerker raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester De Graaf van Nijmegen zei dat er bij de brand geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.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 Acts like Madonna, but she listens to Merle. Rock my world. by Calvin Klein. Cheap sunglasses from the five and dime. life. 1993 is het als eh, Brooks and Dunn de cd Hardworking Men uitbrengen. Het is ongeveer de beginperiode van hun succesvolle carrière.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 Kate Russell, zij schreef het zelf. En zij heeft het over betere dagen. houdt het allemaal graag in eigen hand. Deze Kate Russell. Ze heeft het zelf geschreven. En de cd die gewoon haar eigen naam draagt, heeft ze ook helemaal zelf geproduceerd. U weet het, ik ben geabonneerd op de CDX uit Amerika. En daar krijg ik elke maand eh, ongeveer 20 nieuwe nummers uit Amerika. Er zitten vaak ook hele verrassende dingen bij. Onder andere nieuwkomers in de country music. Dit stamt alweer uit, eh, uit 2008. En daar stond toen op Eric Hancock met een nummer geschreven door Adam Wheeler. A 20-year-old boy staring out the window. It's a rainy day and his future don't look bright. Third time in rehab, his folks back home saying it's sad. He could have done so much with his But his mama just keeps praying every night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel saying, No, you don't. Another day, another chance. The strength to change the circumstance. is still alive if one heart holds on, there's still hope. An 11 year old girl is putting on her ball cleats at the Little League Park on Friday night. Softball ain't her favorite sport She's not playing for the score. See, her daddy moved out last July. But he still sits with mama every Friday night. There's still hope. It's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel is saying no. Another day, another chance. The strength to change the circumstance. is still alive if one heart holds on. There's a little boy in Jerusalem, takes off running through the hills. Sometimes he forgets the lines of hate. He sees a little boy from the other side. There's one thing running through their minds. Sure would be fun if we could play. As their mamas rush to grab them for a moment their eyes say There's still hope It's always early to give up The devil's cheering but so what Somewhere an angel is saying no you don't Another day, another chance The strength to change a circumstance Still alive if one heart Mooi gevonden bij de stem van Eric Hancock. Deze man die eh, stond gewoon ergens in een bar te zingen. En daar kwam een producer eh, voorbij van een bekende platenmaatschappij. En die zei tegen hem van... Ik denk dat er in jou wel toekomst in zit. Wij gaan het samen eens proberen. Helaas, dat is niet zo gek veel geworden. Nou ja, je bent eh, niet altijd een uh, gedoodverfde winnaar, om het zo maar uit te drukken. Er zijn mensen die meedoen aan onder andere X-Factor en dan komen ze als winnaar uit de bus. Maar helaas, dan worden ze toch niet zo bekend als dat ze eigenlijk zouden willen. Dat overkwam ook Erica Joan Harridge. gas gauge leaning on the edge of eight. And I'll be danged if the rain ain't pouring down. There's something smoking underneath the hood. It's a banging and a clanging, and it can't be good. And it's another 50 miles to the nearest town. Everything I own's in the back a I guilty bag. I'm out of cigarettes and I'm down to my last rag. thousand miles ago, before the Babylon busting radio, you said I was all you'd ever need. But love is blind, and little did I know you were just another dead end road paved with pretty lies. dat de laatste tien van zo ongeveer een, eh, een 15.000 mensen die, ge, ja, die, die meegedaan hadden aan een show daar in Amerika. Nashville Star, zo heet die show. En daar werd dus ook weer gezocht naar een nieuwe countryster. zij was eh, een van de gedoodverde winnaars, want daar werd gewoon van gezegd van die dame van zij gaat het helemaal maken. Nou, ze heeft die show ook gewonnen. Ze heeft één cd opgenomen. Daarna hebben we er eigenlijk nog maar heel weinig van gehoord. En dat in tegenstelling tot eh, iemand die niet tot de eerste behoorde. En dan heb ik het over Josh Owen. Waylon Jennings, hij schreef het. Are you sure Hank done it this well, way? It's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Sell all them rhinestone suits, big shiny cars. It's been the same way for years. We need to change. if but I don't think Hank done it this way. Are you sure Hank done it this way? zo klonk deze Jake Owen in 2005, net nadat hij mee had gedaan aan die Nashville Star. Hij werd onderhanden genomen door een aantal producers, heeft wat eh, adviezen gekregen en begon zijn eigen nummers te schrijven. Dit is geproduceerd door Jimmy Ritchie. I learned the hard way, real early in life, that money sure don't grow on a tree. There's a few things that a dollar can't buy. The best things in life, they come free. So my arms. I want to without you. En Seymour Simmons. Zij schreven het al in 1931, deze country swing. All of Me en the Time Jumpers met eh, lead vocals van Downstairs. Zij plaatsen het opnieuw op een cd in 2009. Somebody said a prayer to Billy Ray Cyrus. Raising up a kid. Little Tommy seven and a daughter Justine just turned ten. Pinching every cent, laughing and loving and content. You would never think a couple years ago. She almost let her job, her kids, her mind, her life go up in smoke. But right there on the edge right before the fall. Somebody said a prayer, somebody had some faith, somebody finally. other night a bottle full of pills and a goodbye note sitting on his bed. But then he bowed his head. Now I see him every week and every now and then. He talks about that night and the peace that came over him. Talk about a sermon. can I get a name? there But if I lay van deze Billy Ray Cyrus en u heeft zijn laatst verschenen cd nog niet in uw bezit? Ga maar eens naar uw favoriete platenzaak en kijk naar de cd Back to Tennessee. Dit nummer is geschreven door Neil Treasure en Greg Wiseman en de cd. Hij is volledig geproduceerd door Mark Bright Er wordt tegen mij wel eens gezegd van... jij gaat een maand lang op vakantie naar Frankrijk. Wat doe jij daar toch een hele maand? En dan zeg ik van... nou, natuurlijk genieten van het mooie land daar... van het mooie Frankrijk. Maar ik heb er ook tijden dat ik gewoon op een chaise longue... op zo'n mooie lange stoel in de tuin lig. Gewoon licht te genieten van de zon... door de takken van de bomen. Mijn mp3-speler op mijn hoofd. Genieten van de prachtige muziek. Zeker van iets als Portland. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her. She told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes same freckle-faced kid that I knew The one that I read all those fairy tales to And tucked into bed all those nights And I knew the first time I saw you with her It was only a matter of time I loved her first I she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to. Get smiles of you I loved her first toch gewoon een klein filmpje van eh, drie en een halve minuut. I Loved Her First, de formatie Heartland. Deze formatie heb ik ontmoet op het eh, Floralia Country Festival al een aantal jaren geleden. Vraag niet precies naar het jaar, want dat weet ik echt niet meer. The Sacred Sound of Grass. Deze cd stamt in ieder geval uit 1989. I've never been there, but I am told. Prachtig liedje, geschreven door hunzelf, Willie Roy, the crippled boy. seven years today. liedje met een hele lange titel. Walk and Talk and Cry and Barely Beat and Broken Heart. Eh, de formatie Highway 101 met als leadvocalist eh, Paulette Carson. Eh, zij begon als zangeres in bars en in honky-tongs en dat was allemaal in 1978, zo rond 1978. En daar vond ze ook werk als songwriter voor de Oak Ridge Boys. En later heeft zij nog heel wat mooie nummers geschreven, onder andere voor Gil Davis. you Gotta Get My Heart, I'd Say Yes, Can You Fool. En voor Tammy Wynette schreef zij ook With a Friend Like You Who Needs a Lover. Daarna heeft ze ook nog eens ooit meegewerkt aan een project... wat georganiseerd werd door niemand minder dan... Well, I just want sommige mensen hebben gewoon geen aankondiging nodig. Hè. De Nitty Gritty Dirt Band van de CD Will the Circle Be Unbroken. Een project wat zij eh, helemaal zelf opgezet hebben. Zij wilden gewoon de muziek van jaren geleden opnieuw op CD zetten. Ze hebben allerlei artiesten uitgenodigd om daaraan mee te werken. Onder andere een man die veel te vroeg overleden is. En dan heb ik het over John Denver. Mansion on a hill is a lovely sight to see. like any other house. It's only temporary. Home is anywhere you choose to put your heart. If there's no love inside, it'll soon fall apart. Paul Overstreet en Don Sledge. En So It Goes, uitgevoerd door eh, John Denver. En op Dobro hoorde nu Jerry Douglas. Prachtige cd is het geworden, zijn er twee of drie zelfs van uitgegeven. En u moet ook maar weer eens in uw favoriete platenzaak gaan kijken... als u liefhebber bent van dit soort country music. We gaan weer naar de moderne country met... The Roadhammers. Pas geleden een cd uitgebracht, eind vorig jaar. En ze noemen hem Blood, Sweat and Steel. Working hard for loving you. Ah, these hands have been kind of busy. These arms are feeling it too. I ain't talking about swinging no hammer. Working hard and loving you, yeah. now I'm gonna take this hat off, chuck a beer and chuck these boots. I'm getting ready for the rest of the evening, working hard and loving you, yeah. It ain't a night o'clock every morning just to pay a bill or two. When I get home, I'm a man on a mission, working hard and loving you, yeah. It ain't a nine to five situation when you're doing what you love to. Mega Man Even je manier van schrijven of je muziek kan